uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Horecazaken moeten vanaf maandag aan bezoekers vragen of ze hun contactgegevens willen achterlaten voor het bron- en contactonderzoek. Het kabinet wil daarmee het aantal coronabesmettingen indammen. Registreren is voor bezoekers niet verplicht, maar de horecazaak mag bezoekers wel weigeren als zij hun gegevens niet willen doorgeven. Verder gaat de GGD reizigers uit risicogebieden bellen om te checken of ze wel twee weken in quarantaine gaan. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op de nieuwe maatregelen. Ze vinden dat die te vrijblijvend zijn. Mensen die getest zijn op het coronavirus kunnen vanaf woensdag online bekijken wat de uitslag, uitslag is, maakte minister De Jonge bekend. Op die manier moet de tijd tussen de besmetting en het bron- en contactonderzoek zo kort mogelijk worden. In Libanon zijn 16 mensen gearresteerd in het onderzoek naar de explosie in de haven van Beirut, meldt het staatspersbureau. In totaal zijn 18 mensen ondervraagd over de ontplofte loods... waar een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen. Er zijn steeds meer berichten dat er niets is gedaan met waarschuwingen... over de opslag van de explosieve stof. In de Franse stad Lavre houdt een gewapende man nog één persoon gegijzeld in een bank. Dat waren er eerst zes, maar vijf mensen zijn vrijgelaten. Volgens de politie heeft de man van 34 psychische problemen. Een Franse politievakbond zegt dat de man banden heeft met extremistische moslims en dat hij is geradicaliseerd. SGP-wethouder Post van Urk legt zijn taken voorlopig neer. Hij kwam onder vuur te liggen omdat hij niet had gemeld dat hij ook bij het transportbedrijf van zijn zoon werkt, terwijl dat wel moet. Die zoon zit sinds vorige week in een Britse cel... omdat in zijn vrachtwagen honderden kilo's harddrugs is gevonden. Volgens Omroep Flevoland erkent de wethouder dat hij de nevenfunctie had moeten melden... en heeft hij excuses aangeboden. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 16. Morgen volop zon bij 31 tot 35 graden. Zaterdag wordt de heetste dag van de week.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 Met, met nu. Nashville. Thanks for tuning in with Nashville Radio Show. looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal when he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot. And the devil jumped up on a hickory stump and said, Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard. Cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold. But if you lose, the devil gets your soul. The devil opened up his case and he said, I'll start this show and fire fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. said, Well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Ready if you don't bite, no child knows. devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played round and round, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread, picking out dough. Granny, we don't fight no child, no. 1979 de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Op 6 juli van dit jaar is Charlie Daniels helaas overleden, maar gelukkig hebben we nog altijd zijn muziek, zoals deze echte country klassieker. Hey Astrid, je hebt een uh... e-mail. Via info@nashforradio.nl kregen we muziek toegestuurd van de Ierse country rockband Hurricane Highway. Ze hebben al twee Grammy-nominaties op hun naam staan en diverse awards hebben ze al gewonnen. Deze vijfkoppige band band bestaat al sinds 2014 en heeft al opgetreden in landen zoals Australië, Canada, Amerika, Engeland en uiteraard Ierland.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 inmiddels al dat we ook een item hebben dat heet de Nashville Spiegelplaat. En daar is het nu tijd voor geworden. We gaan niet het origineel voor je draaien. Dat kwam in 1969 uit en werd door Farron Young op de plaat gezet. Maar we hebben een versie voor je uit 1970 en eentje uit 2009. Je gaat eerst de versie van Tanja Tucker horen en daarna Jerry Lee Lewis. Jawel, Jerry Lee Lewis. Dit is twee keer Wind Me Up. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I'm the sinner. of the year. Show. Bluegrass time. It's been so long since I've heard from you. The shadows on the wall mess with my mind. again Since you've gone, that's how it's been All I do is hang my head and cry Because I'm still in love And I miss your touch And I'm longing for your kiss Oh, darling, can't you see I can't go on like this Won't you please away. I've cried for you each night and day and wondered where in the world I went so wrong. So, darling, hear my plea. Won't you please come back to me? I'll do anything, can't you see that I'm still in love and I miss your touch and I Won't You Please Come Back To Me. Bluegrass hier bij de National Radio Show. We gaan nog één keertje naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Engeland. Dat doen we met muziek van Tommy Taylor. De uit Yorkshire afkomstige zanger wil met deze single zeggen... dat je niet bang moet zijn om anders te zijn. Dit is Against the Grain. van Tommy Taylor en Against the Grain. We gaan weer even terug in de tijd. Dat doen we met nummer van de Nitty Gritty Dirt Band. Daarvoor gaan we naar 1979. Niet een origineel van hun, want het nummer werd voor het eerst in 1978 uitgebracht door Rodney Crowell. Deze Amerikaanse country rockband zette het op hun gelijknamige album. En op deze versie van het nummer hoor je als achtergrondzangeres niemand minder dan Linda Ronstadt.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 Yet I've known with husbands in the house, and still they're lonely. They've lost him to the TV and the beer. I guess somehow my heart goes out to all the lonely women in love with all the men who just don't care. Dat was Bill Anderson uit 1972. Een nummer van dat 19e album en het werd een grote hit voor Bill. De productie was in handen van Owen Bradley... die voor heel veel countryartiesten heeft geproduceerd. Onder andere voor onze maandartiesten... waar we straks ook nog weer een nummer van voor je draaien. Maar eerst Americana van Chris Morrison. Dit is Reasons. Tell me another story about him. try de Nashville Maandartiest. You're out of misbehaving, spending all of your pay. Unwind. piggy bank and spend my last thin dime on wine. We gingen 56 jaar terug in de tijd naar 1964 met Loretta Lynn en Wine, Women and Song. We hebben nu een eh, duet voor je uit Nederland klaarstaan. Wel heel bijzonder. Zij zong eh, voorheen bij Pussycat, Tony Willet. En hij zong in het Nederlands, Benny Nijman. Samen zingen ze Two Pina Coladas. Ah, Oh. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight-album Inner Outlaw van Rory Ellis. Op het album staan 12 nummers en dat hadden er zomaar meer kunnen zijn, want Rory schrijft iedere dag. Er gebeurt elke dag wel iets waar ik over kan schrijven, zegt Rory altijd. Je gaat achter elkaar luisteren naar No Oil Painting en daarna Bitumen Cowboys. Dit is het Nashville Spotlight Album. Take day to find the rules you love the in the ground. it grow, watch it flower. Too many times you complain about missing all the little Dit is het Nashville Spotlight Album. for nothing but dreams passed on the way. All in a look, deadlines to never make time on. Rainbows too far, treasure I can't rely. song never set themselves down on the tired old hand of this poor truck driving man. Those Benjamin cowboys, they love the road, burning up sadness with each mile to go for nothing but dreams passed on the way. Stopping for nothing but dreams passed on the way. to God in the passenger seat. Generations. uit 1967 met Your Good Girls Gonna Go Bad. Van het gelijknamige debuutalbum van haar. En het werd de eerste top 10 hit voor Tammy in Amerika. Ehm, ja, de band Perry, dat gaan we nu eens even weer draaien. Dit is July. It ain't complicated. Well, I've grown to hate it. I never liked the taste of crow, but baby, I ate it. They tried to warn me. They said that those big brown eyes and tell me that you're sorry. Well, you might as well throw gasoline. De Radio Show is klaar, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. We sluiten af met muziek uit Nederland, Pieter Nel en New Day.